Alleen dan komt het land in aanmerking voor een noodlening van 130 miljard euro. De druk op de parlementariërs is groot. Enkele partijen dreigen hun leden te schorsen of weg te sturen als ze niet akkoord gaan met de plannen. De Griekse premier Papadimos deed gisteren een dringende oproep. Hij drukte de parlementariërs op het hart om in te stemmen met de bezuinigingen, anders gaat Griekenland failliet. De dood van zangeres Whitney Houston heeft tot een golf van geschokte reacties geleid. De Amerikaanse zangeres werd afgelopen nacht doodgevonden in een hotelkamer in Los Angeles. Hoe ze is overleden is nog onbekend. Mariah Carey schrijft via Twitter dat de dood van Houston haar hart heeft gebroken en dat ze een van de mooiste stemmen had die de wereld ooit heeft gekend. Aretha Franklin noemt het nieuws schokkend en ongelooflijk. Ook een jongere generatie muzikanten reageert aangedaan. Wyclef Jean zegt dat ze de stem van een engel had en de persoonlijkheid van een godin. Whitney Houston is 48 jaar geworden. Inwoners van Duisburg kunnen zich vandaag in een referendum uitspreken over de toekomst van burgemeester Sauerland. Hij is omstreden sinds het drama bij de Love Parade in 2010, waarbij 21 mensen om het leven kwamen. Veel mensen vinden dat Sauerland geen politieke verantwoordelijkheid wil nemen voor het drama, maar de burgemeester houdt vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Als een meerderheid voor het vertrek van Sauerland stemt, moet hij uiterlijk woensdag zijn functie neerleggen. De opkomst moet dan wel minimaal 25% zijn. Het weer vanuit het noorden trekt lichte sneeuw over het land. In het westen en noorden gaat het ijzelen. Het wordt plus 3 in het noordwesten tot min 2 in het zuidoosten. Dit was het NOS. Dit van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 They can't believe you're in love with me. I always placed you far above. is said and done It looks like I'm the lucky one I can't believe you're in love with me Can't Believe That You're In Love With Me. De Lost Wandering Jazz and Blues Band. Eh, wederom welkom, luisteraars, voor dit tweede uur ZFM Jazz met Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Vandaag een beetje rondom het thema uh, Valentine's Day. Dus we hebben allemaal eh, zoveel mogelijk titels gevonden en uitvoerders die allemaal meewerken aan dit onderwerp een artiest van grote klasse is natuurlijk eh, George Benson. En in ons thema heeft hij een nummer opgenomen. En dat, heeft, dat heet Love Walked In. zover eh, George Benson Love Walked In. De ZFM studio is uitgerust met prachtige apparatuur. Waaronder ook nog een heel goed uh, pick-up systeem. En we vinden het natuurlijk heel erg leuk om ook nog regelmatig platen te draaien. Die worden ons, die worden ons vaak aangereikt door luisteraars die eh, van hun plaat af willen. En die zeggen, eh, CFM, willen jullie mijn plaat hebben? Graag! Dus wederom een oproep, we doen het vaker. Als u een platen heeft waarvan u zegt, nou wat moet ik ermee? Doet u ZFM eh, een heel groot plezier mee. Zowel met jazzplaten, maar ook met andere platen. Want er zijn natuurlijk heel veel andere presentatoren en veel andere programma's waar dat van pas kan komen. We gaan nu luisteren naar een opname van Jerry Mulligan. Van de LP Lime, Line for the Lines. En daar horen wij het nummer You'd Be So Nice To Come Home To. Thank you. Bye. lijkt een vrije manier van improviseren. Maar dat is niet zo volgens de, een van de spelers. En die is hier ook bekend in Zandvoort, want hij heeft hier ook op getreden. Dat is de heer Menu. En eh, die kan er wat van op zijn bariton uh, sax, om het zo maar eens te zeggen. Ik vertelde u het al, het is een trio, maar er was een eh, pianist bij, Guus Jansen. En ze speelden een nummer van uh, Monk. Dat nummer noemden ze ook Monk. En ze doen dat op een hele creatieve manier. Ze gaan ook eh, op, weer een keer optreden. En dat gebeurt schijnt maandags te gebeuren eh, in het paroltheater. Parooltheater. U hoorde dus Jan Voogd op contrabas, Maarten van der Ginten op gitaar en Jan Menu. dit is geen artiestennaam op de sax. We gaan nog meer van hun huren. Maar eerst weer even in de sfeer van Peter den Boer met een liefdesverklaring. <laughs> <clears throat> een verklaring, althans zoals die klinkt door eh, de groep van Herbie Mann. Natuurlijk, eh, luisteraars, we zijn nog steeds bezig met ons thema Valentine's Day. En Herbie Mann heeft met zijn groep een interessant nummer opgenomen, de Cuban Love Song. Jones. Die ons eh, verraste met een, eh, een, een eh, heel mooi nummer. Allemaal in ons thema. Over het thema gesproken, Valentine's Day. We hebben natuurlijk jarenlang geluisterd naar Jan van Veen... die met zijn liefdesgedichten s'avonds later kwam. En ehm, hij is, ik begreep dat hij van de week weer nadrukkelijk in de ether is... op of rondom eh, Valentine's Day. En als eh, achtergrondthema klonken altijd de hele zoete eh, tonen van het nummer Greensleeves. En dat nummer is natuurlijk door een hele grote jazzpianist ook op de cd gezet. Vince Guaraldi. En die is bekend geworden door zijn composities bij de komische strips The Peanuts. Dat is al heel lang geleden. Wij gaan nu luisteren naar zijn uitvoering van Greensleeves. Ja, kan het nog triester. Billy Holiday kan het niet beter... Niemand kan het beter vertolken dan Billy Holiday. Loveless Love. Een ander nummer en een andere uitvoering... in ons eh, kleine thema De Liefde. Dat is eh, het nummer What is this thing called love? Gespeeld door Finnis Newborn op de piano... Calvin Newborn gitaar. Blijven in de makkelijk verdelen, zeg ik altijd. George Joyner op de bus en Philly Joe Jones op de drums. What is the thing called love? Dat is een oudje. Dat is eh, een LP. Dutch Fingerless Band met allerlei uh, vocalistes op deze plaat. En een van die vocalistes is eh, Neva Raffaello. Die een hele tijd in, heeft gezongen in de jaren 50, denk ik. Met de Dutch Fingerless Band. Dat was een soort vaste zangeres. Daarna hebben ze natuurlijk heel veel gedaan met onder andere uh, Connie van de Bos, Connie van Bergen, Karen Kent. Anneke Gruinlo heeft ook, eh, ik weet dat zij Someone To Watch Over Me gezongen heeft. Lady Wessel, Trea Rita Reis. Allemaal hebben ze meegedaan. De Dutchman College in de 50 jaar. We hebben nu iets anders op de draaitafel liggen. Diana Kroll, My Love Is... My love is a mountainside So firm, so firm it can calm the tide My love for you is a mountainside It stands so firm it can calm the tide That's why my love, my love is a mountainside My love is an ocean roar So strong, so strong that I can't let you go My love for you is an ocean roar It grows so strong that I can't let you go That's why my love, my love is an ocean roar my love is longer than forever And endless as the laws of time Till 99 years and forever In my heart you will still be mine Because my love My love is a deep blue sea So deep So deep that I'll never be free my love for you is a deep blue sea. It's grown so strong that I'll never be free. That's why my love, my love is a deep blue sea. My love, my love, my love is a deep blue sea. My love, my love, my love is a mountain side. My love, my love is grown so strong that I'll never be free. My love, my love, my love, my love, my love. Jazz, een Nederlandse groep waar uh, allemaal corifeeën in zitten. Eh, eh, met het nummer Love's Got Me in a Lazy Mood gaan wij bijna afscheid van u nemen, luisteraars. Fred Kroonsberg, Peter den Boer vonden het vandaag leuk voor u te mogen draaien. En vandaag hadden wij als thema Valentijns, Valentijnsdag, Valentijns Day en de liefde enzovoort. En we gaan eruit met eh, de grand dame van de Nederlandse DS Rita Reis met haar trio en Johnny Griffin op de sax met het nummer dat deze uitzending eh, gedragen heeft, My Funny Valentine. My funny Valentine Sweet comic Valentine You made me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet You're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open...